De vraag is of de Europese landen het wel eens kunnen worden. Je hoort correspondent Nasra Habib Allah. Kijk bijvoorbeeld alleen al eh, naar de erkenning van een Palestijnse staat eerder deze week door een aantal landen. Dat laat al zien eh, hoe groot die verdeeldheid is. En eh, we zagen de afgelopen tijd daarom ook dat het heel lastig was uh, om vanuit Europa met echt een, een, een statement eh, iets richting Israël bijvoorbeeld te komen. Of te praten over mogelijke sancties. In het vlees van een Amerikaanse melkkoe zijn sporen van vogelgriep gevonden. Het Amerikaanse ministerie van Landbouw zegt dat het vlees de winkel niet heeft gehaald. Bij 95 andere stukken vlees werd niets gevonden. In de VS worden vlees, zuivel en vee getest na een uitbraak van vogelgriep bij koeien. De voetbalsters van FC Twente hebben na de landstitel ook voor het derde jaar op rij de Eredivisie Cup voor vrouwen gewonnen. In de finale van het toernooi werd met 3-2 afgerekend met PSV. En het is een van de allereerste prides van het seizoen, die in Alkmaar. Morgen is de parade door de grachten en voor dat moment wil iedereen er natuurlijk op zijn best uitzien. En Ha checkte de kledingplannen bij Safe Space, een jongere organisatie voor LHBTQ'ers. Zoveel mogelijk kleur, zoveel mogelijk glitter. Wij zijn samen eh, een plannetje aan het smeden, want we zagen daar een shirt. En daarop stond Here Comes Trouble. En dat zijn we allebei. Dus één van ons gaat een shirt maken met Here Comes Trouble. En ik ga op de broek dan op de achterkant en Make It Double schrijven. Alkmaar wordt steeds meer een plek waar de queergemeenschap zich thuis kan voelen, zegt deze jongeren. Met Safe Space en Club Cut en dat soort dingen. Er zijn ook wat dan een nieuwe kroeg geopend. De tuin die ook wat meer queer dingen wil gaan doen. Dus het, het, begint steeds meer te komen in Alkmaar. Daar ben ik heel erg blij mee. Dat we eindelijk ook gewoon door, doorzetten en doorgaan. Er zijn dit weekend ook prides in Ede en Roermond. Het weer dan, op veel plaatsen wat buien, ook vannacht. Morgen begint de dag met regen in het noorden en uiteindelijk wordt het dan een graad of 20.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 It's the music that we choose. It's the music that we choose. It's the music that we choose. The world is spinning too fast I'm fine that Nike shoes To keep myself tethered To the days I tried to lose My mama said to slow down You must make your own shoes Stop dancing to the music I've got gorillas in a happy mood Keep my groove on Every measure that we try. It's the measure that we monkey in the jungle Watching a fake betrayal Caught up in the conflict between his brain and his tail And if time's elimination Then we got nothing to lose Please repeat the message It's the music that we choose Keep on our groove on It's the music that we choose It's the music that we choose Get the cool, get the cool to shine.